Wouter gemoet met het NWS Journaal. In de buurt van Berlijn hebben bondskanselier Merkel en de Russische president Poetin drie uur met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen voor Syrië en Oekraïne. Over de inhoud van het gesprek is niets bekendgemaakt. Vooraf liet Merkel weten dat ze met de Russische leider wilde overleggen hoe een humanitaire crisis in Idlib kan worden voorkomen. Het laatste grote gebied in Syrië dat niet in handen is van president Assad. In de regio zijn veel rebellengroeperingen, maar er wonen ook 3 miljoen burgers. Poetin riep Europa op te helpen bij de wederopbouw van Syrië. Lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden is rond 10 uur ongeveer op schema aangekomen in Stavoren. De vierde stop van zijn 200 kilometer lange sponsortocht langs 11 Friese steden. De Olympisch kampioen van 2008 is bezig met een inzameling voor kankeronderzoek. Rond half twee vannacht wordt hij verwacht in Hinderlopen. Maandagavond hoopt hij rond 8 uur s avonds terug te komen in Leeuwarden. In de VS is een man zonder papieren opgepakt... terwijl hij met zijn vrouw op weg was naar het ziekenhuis... voor de bevalling van hun vijfde kind. De Mexicaan werd opgepakt bij een benzinestation. Veel Amerikaanse tv-stations laten de beelden zien van zijn arrestatie. De hoogzwangere vrouw moest noodgedwongen zelf verder rijden naar het ziekenhuis. Ze is daar bevallen van een zoon. De immigratiedienst zegt dat hij blijft vastzitten... in afwachting van zijn uitzettingsprocedure. In de Eredivisie heeft PSV op de valreep gewonnen van Fortuna. In Sittard werd het 2-1. Het tweede doelpunt van de Eindhovenaren viel in de 91ste minuut. Heracles ADO eindigde in 4-2. Eerder op de avond won Ajax met veel moeite van VVV. De Amsterdammers wonnen met 1-0 in Venlo. En NAC de Graafschap eindigde in 3-0. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot een graad of 15.